spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Kamervoorzitter van Miltenburg stapt op. Ze maakte haar vertrek bekend op een persconferentie in Den Haag. Van Miltenburg lag onder vuur omdat ze in de Teven-deal... een kopie van een brief van een klokkenluider liet vernietigen. Ze zei erover niks tegen de commissie Oosting die de deal onderzocht. De Teven-deal gaat om een omstreden schikking van 4,7 miljoen euro... tussen crimineel Kees H. en de latere VVD-staatssecretaris Steven. Die was toen nog officier van justitie. Van Miltenburg lag sinds haar aantreden als Kamervoorzitter drie jaar geleden wel vaker onder vuur. Kamerleden vinden onder meer dat ze te snel en te vaak hun vragen afkapten. Ook maakten ze regelmatig fouten met namen of herkenden ze een Kamerlid niet. Van Miltenburg blijft wel gewoon lid van de Tweede Kamer. Milieuorganisaties zijn verheugd, maar ook bezorgd over het onderhandelingsakkoord op de klimaattop in Parijs. Daarin staat onder meer dat de temperatuurstijging op aarde beperkt moet worden tot ruim onder de 2 graden. Greenpeace vindt dat het akkoord tekortschiet, maar zegt wel dat het hoop biedt. Milieudefensie noemt de tekst bemoedigend en in Parijs wordt nu gestemd over het slotdocument. En rond deze tijd begint ook in Parijs de loting voor het EK voetbal komende zomer in Frankrijk. Bijna de helft van alle Europese landen doet mee. Nederland ontbreekt. IJsland, Noord-Ierland, Wales, Albanië en Slowakije maken hun debuut op het EK. De loting heeft nog wel een Nederlands tintje, want Ruud Gullit heeft een prominente rol tijdens de loting. De onderwijsdirecteur van het VU Medisch Centrum roept studenten op om aangifte te doen als ze op een banga-lijst staan. Daarop staan vrouwen die makkelijk het bed in te krijgen zouden zijn. De lijst gaat rond op Facebook. De onderwijsdirecteur komt met maatregelen tegen de initiatiefnemers van de lijst. Het weer. Alleen in het zuiden is het droog. Verder gaat het steeds harder waaien. Langs de kust zelfs stormachtig. Het is 7 tot 10 graden.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 Met men nu. Entertainment for you. Ja. Ik hoor niks. Nee. Nou. Wat is dat? Dat, dat, dat, dat eh, weet ik niet. Wat gaan we doen? We gaan gewoon een ander plaatje starten. Nee, hij wil niet. Dus eh, dat gaan we... Gaan we starten met de Mika en de Big Girls. You are beautiful. Nou, we zijn eruit hoor. We zijn eruit. Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. in all the right places Rising off the right Ja, dat was hij dan. Het kleine mannetje met, eh, met dat hoedje op. Dat rare petje of hoedje. Soms eh, wisselt hij nog wel eens. Mika en Big Girls, You Are Beautiful. Hier bij ZFM Entertainment for You, het tweede uur. Welkom. En wij gaan verder met Band Aid.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 Do they know it's Christmas time? Hello. Ja, ik heb, eh, ik heb de rest ook geluisterd, maar dit blijf ik toch echt de mooiste versie vinden. Goedenavond. En eh, ja, ik zou zeggen, als u gaat eten, alvast eet smakelijk. En eh, ja, heeft u gegeten, mocht het u, wel mocht het u wel bekomen. Laat ik het zo zeggen. We gaan verder met de UB40 en Where Did I Go Wrong? wil, eh, ik wil ook wel eens eh, gewoon kunnen luisteren op mijn mobiel. Ja, dan eh, kunt u gewoon eventjes, eventjes shoppen met je smartphone. En dan kunt u dus ook gewoon eventjes de ZFM-app downloaden. En uh, daar kunt u dus gewoon ook het laatste nieuws vinden. Maar ook, ook streamen natuurlijk. En dan kunt u dus gewoon meeluisteren. En wat gaan we doen? We gaan naar een Nederlandstalige plaat. Een zangeres, oftewel ja, Ali Bakker. En eh, zij hebben het over Kleine Meid. Welkom van Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. ik hou je stevig vast. Het mooie beeld was mij bekend en de verhaal en eh, Mijn Kleine Meid. En dat allemaal bij ZFM 106.9 eh, op de, eh, in de ether. En op de kabel 104.5. En we gaan verder met een lekkere gouden ouwe van Jay and Americans en Caramillo. Car en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. En waren de Roots Syndicate en uh, Rock, uh, Mockingbird Hill.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 Eh, tot en de klokjes eh, van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en wij gaan lekker verder met eh, Bonnie M en Feliz Navidad. day when I was young the taste of life was sweet as rain upon my tongue I teased at life as if it were a foolish game the way the evening breeze may tease a candle flame the thousand dreams I dreamed there's plenty things I planned I always built Alas on weekend shifting sand I live by night and shunned The naked light of day And only now I see How the years ran away Yesterday When I was so many wayward pleasures lay in store for me and so much pain my dazzled eyes refused to see I ran so fast that time and youth at last ran out I never stopped to think what life was all about and every conversation I can now only goal itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Young. Yesterday, when I was young. Charles Aznavour. En eh, ja, je kent hem natuurlijk eh, weer van de reclames op de televisie. Weer uit de oude doos gehaald. En eh, ja, uit 1966 als ik het helemaal goed heb. Dus ja, heerlijk nummer. Dat sowieso. We gaan lekker verder met... Climby Fisher en Love Chains. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com Ja, prachtig. Klimmy Fisher. Climby Fisher, hoe je het zeggen wil. Love Jesus. Ja, en dat allemaal bij, uh, bij de ZFM natuurlijk. Vanuit Zandvoort. En Entertainment for You. Tot en met de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En eh, ja, dat, eh, dat verandert niet. Even kijken. Nou ja, wat gaan we doen? We gaan een plaatje draaien van Johnny Logan. De man die dus wat... wat hits op zijn naam heeft staan.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 Most of all, I, I just don't want to be free. Yeah. I was just, I was just, I was just sitting there thinking of your kiss and your warm embrace. Yeah. that I held to my lips now, baby. Reveal the tear that was on my face, yeah. And baby, nummer. Redder Go Blind van Mick Hucknall. Je kent hem wel uit Engeland. Die, die, ja, die roodharige man. Ja, met al die krullen. Oké, ja, ik zie dat we alweer eh, naar de, de, klokjes van 7 uur toe gaan. Dus we gaan zo eh, naar het nieuws toe. En ehm, ja, ik, in ieder geval wil ik u alvast bedanken voor het luisteren natuurlijk de eh, slappige zwets en, eh, en deze mooie muziek natuurlijk. Die ik eh, voor u gedraaid heb. Ik zou zeggen, hopelijk gewoon weer tot volgende week. Volgende week zaterdag ben ik gewoon weer bij u. En dan, dan begint ook de kerstmarkt natuurlijk hier in Zandvoort. Want ja, die is een weekje verzet vanwege het weer natuurlijk. Dus ja, volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Bye bye. Het was weer een leuke avond we plezier. is er snel voorbij gevlogen, door mijn aderen stroom nu bier. Maar de kastelein wil sluiten, maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De allerlaatste is van mij, daarna kan er niets meer bij. Doe de lichten maar vast aan, want het praatje leuke avond, gelachen en gefeest. Maar ik heb mijn zak vol, is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld en mijn vrouwtje al gebeld. Schat, ik kom er echt zo aan, maar ik kan niet laten staan in mijn cafeetje. In mijn cafeetje ligt mijn hart, mijn de allernieuwste moord. Maar morgen ben ik alles weer vergeten. gevolgd is morgen geweest. Ik heb de taxi al besteld en mijn vrouwtje al gebeld. Zat ik kon er echt zo aan, maar ik kan niet laten staan in mijn cafeetje. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en een